12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse president Macron veroordeelt het geweld van de demonstranten... in gele hesjes in Parijs. De relschoppers zijn erop uit om chaos te creëren... zei hij in Argentinië, waar hij is voor de G20-top. Bij de rellen werden vandaag 265 mensen opgepakt. Zeker 16 agenten zijn gewond geraakt. Op de Arc de Triomphe zijn leuzen gespoten... en ook het interieur is beschadigd. Een restaurant in de buurt is in brand gestoken. De inboedel werd op straat gegooid. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Castaner... is de situatie nu grotendeels onder controle... maar is het centrum van Parijs nog niet helemaal veilig. Onder de demonstranten waren volgens Castaner misdadigers... die wilden verwonden, plunderen en zelfs doden. In Nieuwegein zijn vanavond in een paar uur tijd... zeven auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting... De autobranden waren in zeker drie verschillende wijken. De politie heeft een signalement van de mogelijke dader verspreid. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, donkere kleding, muts, baard en een snor. Gisteren rukte de brandweer in Nieuwegein ook al uit voor meerdere autobranden. De burgemeester van Bunnik zegt opgelucht te zijn dat er een doorbraak is in het onderzoek naar de boerderijbranden in Werkhoven, dat onder zijn gemeente valt. Vandaag werd de 35-jarige boer aangehouden... die keer op keer slachtoffer leek van brandstichting. Hij wordt nu zelf verdacht van betrokkenheid. De burgemeester hoopt dat hiermee de rust in Werkhoven terugkeert. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Willem II won in Alkmaar 2-0 van AZ. Vitesse speelde thuis 1-1 gelijk tegen Emmen. De Graafschap ging in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Pek Zwolle. En Heerenveen Fortuna Sittard eindigde in 3-1. Het weer de komende uren is het even wat droger... maar in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen.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 If you change your ways, I'll be your man. You are Change your ways, I'll be your man. Do what I Jeep, Jeep. Who got the keys? Jeep, cool, grab the key? show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli DJ. is your house, and your house is mine, mine, circumstance DJ.